inside. Take your mind Zandvoort. Sometimes when it always seems to be just us and them change.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 another one to your back, baby. Hey, hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go.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 ci sarà sempre qualcuno che la canterà.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 我。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 De ontmoeting kwam er op initiatief van de voorzitter van het Surinaamse parlement. Er waren ook ministers bij en oud-president Weidenbos schoof ook aan. Venetiaan heeft Bouters altijd scherp bekritiseerd. Hij wilde dus zijn opvolger vorige week niet feliciteren met zijn verkiezing. Boutersen neemt over twee weken de macht officieel over van Venetiaan. De olie uit het lek in de Golf van Mexico breekt sneller af dan verwacht. Volgens Amerikaanse wetenschappers zorgen natuurlijke bacteriën ervoor dat de olie sneller oplost dan werd aangenomen. Bovendien hebben twee stormen in het gebied de grote olievlekken uiteengedreven, waardoor die makkelijker afbreken. Informateur Lubbers geeft de VVD, de PVV en het CDA tot zaterdagavond laat de tijd om te laten weten of hun gesprekken iets hebben opgeleverd. De fractieleiders praten al sinds maandag met elkaar en Lubbers wil weten of het lukt om een meerderheidskabinet te vormen. Hij wil zaterdag voor middernacht uitsluitsel. Een deel van de geëvacueerde bewoners in Amsterdam-Noord mocht vanavond weer naar huis. Morgen kunnen ook de andere bewoners weer terugkeren. Ze moesten zondag hun huis uit na een explosie in een gebouw aan de overkant. Omdat daarbij asbest vrijkwam, moeten eerst alle balkons worden schoongemaakt. In de voorronde van de Champions League heeft Ajax teleurstellend gelijk gespeeld tegen PAOK Saloniki. In Amsterdam Arena werd het 1-1. Ajax kreeg in het eerste uur veel kansen, maar scoorde alleen via Suarez. Dan het weer nog. Vannacht wisselen bewolkt en buien. Het koelt af naar 13 graden. Overdag eerst buien, later van het westen uit droog en zon. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.